Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het gisteren het hoofd van de militaire inlichtingendienst van Hamas heeft gedood. Hamas heeft het niet bevestigd. Volgens Israël gaat het om Osama Tabash. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor de gevechtsstrategie van Hamas. Ook was hij volgens Israël betrokken bij het voorbereiden van de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou zijn gedood bij een luchtaanval in Zuid-Gaza. Meer dan 40 mannen hebben een aanklacht ingediend tegen Mike Jeffries... de voormalig baas van kledingmerk Abercrombie Fitch. Ze zeggen dat ze door hem zijn verkracht, aangerand en gedrogeerd, meldt de BBC. Jeffries was tot 2014 de baas van het Amerikaanse modemerk. Hij werd vorig jaar aangehouden in de VS. Jeffries zou onder het mom van modellenwerk mannen hebben misbruikt. Ook zouden er mannen zijn verhandeld voor seks in de VS, Europa en Noord-Afrika... De nu 80-jarige Jeffrey spreekt de beschuldigingen tegen. In Schiedam is vanmiddag geschoten in een metrowagon. Omstanders hoorden een schot en waarschuwden de politie. Die denkt dat er iemand gewond is geraakt, maar diegene is nog niet terecht. Volgens de regionale omroep Rijnmond is er een bloedspoor gevonden. Er is geen verdachte aangehouden. Door het incident was het metroverkeer rond Schiedam Centrum enige tijd verstoord. Boeing mag een nieuwste Amerikaanse gevechtsvliegtuig gaan ontwikkelen. Het gaat om de F-47. Donald Trump is de 47 ste president van de VS. Het jachtvliegtuig moet de F-22 Raptor van Lockheed Martin gaan vervangen. Na de bekendmaking steeg het aandeel Boeing op de Amerikaanse beurs met bijna 5 De fabrikant heeft het de laatste jaren lastig door vliegtuigongelukken en andere incidenten. Het weer, het is bewolkt met in het westen en zuiden kans op een bui. De temperatuur daalt naar 5 tot 12 graden. Morgenochtend droog, in de middag op veel plekken zon bij maximaal 18 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. say I didn't feel you drift away. I just looked the other way as you did It's so dangerous, it's too late for us We're strangers, whoa I don't know Should I, should I, should I, should I turn that light down low? Oh no, no, I don't know do I, do I, do I, do I, do I let you go? I saw you yesterday, didn't take my breath away. Thought that we had something, but I guess I was wrong. see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. see us in the club, we'll be acting real nice. see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't give it to me, give it to me. can't pick up the phone. Feels like it's raining no matter where you go. You know who you are, come out from the dark. It's only timing and time can run away. Oh, all this hiding will never numb the pain. Cause only crying will take the tears away. So don't fall apart. better that's better. So many questions, but you don't wanna ask. Cause all the answers, they never seem to last. You know your future don't have to be a past, so don't fall apart. And every time you start to tonight mulheres de mamão. side, motherfucker. side, motherfucker. Riverside, lekker, doe lekker, dan doe lekker. Want ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker. Ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. No way, no way, ik geef geen fuck om met wie je nu deed. Want je hebt me nog steeds All day, all day, ben je gek, denk je dat ik die lees Ben blij dat ik wakker ben na deze nachtmerrie Ik heb een glimlach heel de dag, maar jij denkt aan mijn heartbreak No way, no way, dankjewel, ik ben helemaal oké okay. Want ik ga dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, doe lekker Ik ga dan, doe lekker, dan tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. Ik ga tanto lekker, tanto lekker, tanto lekker. like to move it. in the jungle. haven't lost it. My mom keep telling me that I should stop it. See what I like and I'm gon' cop it. It hit a new height, shit, I'm gon' top it. But the ADD makes it crazy me, and they can't see, that's why they blame me. Tell the women high. I dip and dive, I skip and fly, I'm a different guy open up my eyes Sometimes I don't know where I've been Heart tells me trip to cloud nine. headaches Is it anxious if I'm driving in that SUV? ADD takes over me Cruise control, lanes full power So the dogs can play with no powder Pull up to another dinner party Who's Hosted by the Barbie Pretty and creepy princesses Candy fox, fresh bushes Schizophrenic, pathogenic, psychogenic Hallucinogenic, photogenic Authentic, eugene, telegenic manic, depressive, aggressive, psycho, obsessive, possessive, attention deficit disorder, hair and hell, cassette recorder.